Kees Groot met het NOS-journaal. Gewapende mannen de Amerikaanse universiteit in de Afghaanse hoofdstad Kabul bestormd. Volgens Afghaanse media ging daar een explosie aan vooraf. Er is zeker één dode gevallen en veertien gewonden. Op sociale media verschijnen berichten van mensen die opgesloten zouden zitten. Commandotroepen hebben het terrein van de Amerikaanse universiteit in Kabul omsingeld. Het dodental van de aardbeving in Italië is opgelopen naar 120. Dat heeft premier Renzi gezegd bij een bezoek aan het rampgebied. Er worden nog mensen vermist, maar daarvan kon hij geen aantal noemen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. Duizenden mensen zijn dakloos geworden. Het epicentrum van de beving was niet ver van het dorp Norcia, zo'n 75 kilometer ten zuidoosten van Perugia. Bij het in beslag nemen van voorwerpen door de politie gaat veel mis, dat zegt de nationale ombudsman. Jaarlijks worden meer dan 200.000 voorwerpen in beslag genomen... die vaak als bewijs moeten dienen in een rechtszaak. Ze raken regelmatig zoek of worden onterecht vernietigd. Advocaten zeggen dat spullen ook achterover gedrukt worden door politiemensen. De ombudsman pleit voor een track-and-trace systeem, zoals bij postpakketten... waardoor in beslag genomen voorwerpen altijd terug te vinden zijn. In Eindhoven is een man van 22 aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Hij had vrijdag de aandacht getrokken door met een bivakmuts op door de stad te rijden. De politie besloot huiszoeking te doen en vond daarbij propagandamateriaal voor IS. Er zijn volgens het OM geen vuurwapens of explosieven gevonden. De rechtercommissaris heeft besloten dat de Eindhovenaar nog zeker twee weken mag worden vastgehouden voor verhoor en onderzoek. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht wordt het niet kouder dan 17 graden. Morgen opnieuw warm met lokaal 35 graden. In de middag aan het strand wind van zee. Vrijdag en in het weekend blijft het zomers.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 Maar goed, daar kan ik, kan ik weinig aan doen. Ach, wat nou maakt het uit? Het maakt helemaal niks uit. Het maakt, het maakt niks, uit. Nee, nee, nee. nee. Als je maar eh, pret hebt, hè? Ja, inderdaad. Ja. Mooie glasblazen. <laughs> nou. Hey, ik had net een nummer opgezet van, uh, van Lana Del Rey Video Games. Alleen het was een, een remix. En eh, ja, daar moet ik dan mensen mee teleurstellen. Want dat is niet het nummer waar ze om gevraagd hebben.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 Uh, ja, toen waren we een jong en onbedorven. Ja, precies. Ja. Snotneuzies. Wat, wat voor bouwjaar ben jij? 57. 57. Wij gaan gauw verder met het volgende nummer. <laughs> Ik vind het zo jammer, hè. Ik vind het zo jammer. Maar het, is, het, is, eh, het, is inderdaad, het is inderdaad zo. De, de, de, oude nummers. Kijk, niets is gemaakt om te blijven. Maar alleen de muziek blijft. De herinnering blijft. Ja, ja. Ehm, ja ook dat zit in de doos van Pandora vanavond. En eh, ja, met eh, alle verzoekjes en, en, alle dingetjes die er even tussendoor komen. Ehm, dat geldt ook voor het volgende nummer. Ik, er kwam er net eentje bij me. Ik noem geen namen. Mark heet die. En die had het in één keer over de Amazing Strollwafels. Door iedereen vergeten. Door iedereen vergeten, maar niet door ons. Nee, precies. Jongens uit Rotterdam, precies. Vlaardingen, ja. komen ze vandaan. En het gaat om dit nummer. Way in a broken van. Thinking of you again. Guess I have to hitchhike to the station. With every step I see face. like a mirror looking back at me, saying you're the only one, making me feel I could survive. And so glad to be alive. Nowhere to run, another guitar to play mixed up inside and it's been raining all day since you went away Manhattan Island Serenade Blijf de transit staan. Ik kom nooit meer van je los. Ik zie de kaltex in de nevel. Olievlekken op de maas. Ik loop wel door, maar ik kan nergens heen. Het nog steeds en ik voel me zo alleen nu ik je nooit meer zie. Oude Maasweg, kwart voor drie. Nu ik je nooit meer zie. Oude Maasweg, kwart voor drie. spree. Ja, Cat Stevens, Morning Has Broken. Dat Geweldig eh, nummer. Ja, jij, jij, jij, werd, eh, jij werd er helemaal eh, dat je zegt van... Oh, happy van, hè? Wat zeg je? Happy. happy. happy? de peppy. Jij zag eruit als een happy meal. <laughs> happy meal. Een happy meal. <laughs> Ja, ja, ja, ja. ja. In verpakking. Dit was trouwens ook een nummer van, van jouw lijst, jouw playlist. Wat heb je met Cat Stevens? Nou, ik vind dit ene nummer vind ik geweldig. Het ene nummer. Ja, dus, dus voor ik de rest... Heb, eh, dus ik heb die 431 LP's meegesjouwd. Ja, helemaal voor niks. Voor niks, voor dat ene nummer. Ja. Maar je, je, kan zeggen wat je wil. Geweldig nummer. <laughs> ja. <laughs> Nou, het was de moeite waard. Ik vind het nummer Vader en Son vind ik ook heel erg mooi. Oké. Dat ken je niet? Nee, die draaien we de volgende keer. Doen we dat de volgende keer? Ja, ja, ja. ja, ja. Eh, en, en, ja, de volgende die klaar op staan, die, die komt ook van jouw lijst af. Uh, Simon op Bridge Over the Troubled ja, Water. Ja, ook geweldig. Meestal is dat een nummer eh, wat, wat, wat, gedraaid wordt. Uh, bij mijn zeer gewaardeerde vrienden en collega... Ehm, tussen Ebbe Vloed, hè, dat is, dat Charles is dat. Niet Charles Brons, maar Charles Duif. <laughs> ja. Het is, eh, ik heb gehoord dat hij tegenwoordig ook paparazzi is van Bloemendaal. Oh, nou, ja. als, als, je hem ziet lopen je zijn camera bij zich. Over het strand, jouwend. Ook, ook, ook, ook. Ja. En eh, nou ja, ik denk wat hij hem straks ziet. Want eh, als het goed is, dan is hij onderweg. Goed zo. En eh, hij kan geen richting aanhouden. Dus hij gaat altijd om 7 uur al weg om hier om 10 uur te zijn. <laughs> Maar, met, een, met, een, omweg. Met een omweg. <laughs> ja, Maar Bridge wordt er Trouble worden yes. wat heb je ermee? Great. Nou, ik vind Simon en Carfunkel sowieso goed. Als duo? Ja. Mhm. Nou, ook afzonderlijk na de, of na die tijd wat ze gedaan hebben. Dus ook, wat hij gedaan heeft, Paul we hebben ooit een uitzending gehad. Eh, dat was het eh, live concert van Craceland. Van ja, Paul ook eh, Simon. heel goed. Ja, vond goed? Heb je ook geluisterd toevallig? Nou, ik heb de cd, hè? <laughs> ja. Het is zo jammer, hè? Het is zo jammer, hè? Nee, maar goed. Ik, zal, ik zal hem even de slinger geven. Bridge Over the Trouble worden van Simon Carfunkel. En je luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. Vanavond met eh, Willem Bruis verder en dan met de doos van Pandora. Ik heb het niet bedacht. Dear Marie, tell me what it was I used to be. Oh dear Marie, tell me what it was I used to be. And if you're further up the road, can you show me what I still can't see? Remember me. I'm the boy you used to love when you were 15. Remember me. I'm the boy you used to love when you were 15. Now I wonder what you think when you see me in a magazine. From time to time, I go looking for your photograph online. From time to time, I go looking for your photograph online. Some kind of judge in Ohio's all I ever find. still believe in me. Oh, dear Marie, tell me, do you still believe in me? Well, I got my dream, but you got a family. Yeah, I got that dream, but you got yourself a family. Yeah, I got that dream, but I guess I got away from tears from the star, like tears from the star. Ja, en dat was Sting met, uh, met Fraggle. Wat Erg mooi. goede nummers allemaal, hè? Ja, vind je het mooi? Ja. Nou, zit te eh, genieten. Je zit te genieten? Ja. Nou ja, hartstikke goed. Hoe is mogelijk, hè? Ja. Je zit er zo aan te kijken van hoe is mogelijk. Hoe is mogelijk? Ja. Wat vind je hiervan? Nou, feeling Ja, maar dit ken je ook wel, hè? Nou. Doe zo gok. <laughs> nee, je hebt het verteld, joh. Je hebt het verklapt. Ah, damn. heb het weer verklapt. Jammer. Turr. alleen, niemand om me heen, in mezelf te dromen. het is zo'n zo Emil Ratenband, hè, die, die, die meneer eh, Valk van... Eh, ja, van waar was je ook alweer van? Je bedoelt jezelf, hè, natuurlijk. Ik, ik heet geen Valk. Dan heet je geen Ratenband. <laughs> Herkenbaar nummer, hè? Ja, zeker. zeker, als je in Zandvoort woont. Ja, als je in Zandvoort woont, dan, ja, dan wil je gewoon eh, terug naar de kust. En, en, en, als je er een tijdje weg bent, dan ja. Dan verlang je er weer naar. Ja, dat heb, Ik, heb ik wel eigenlijk. Maar dat heb ik heel gek, voornamelijk in de winter. Oh ja? Ja, hoe komt dat nou? Nou, dan spreken wij gewoon allemaal weer Nederlands. Oh, oh ja, ja, ja. En soms is het allemaal... Er eh, zit wat in, ja. Ik zie, ik zie ook alle naambordjes veranderen altijd in, in Zandvoort. Uh, Zimmervrij. Zimmervrij, ja, <laughs> ja. ja, Je hebt het gezien, hè? Ja, ja, ja. Ja, nou ja, goed. Ik heb een tijd eh, in Haarlem-Noord gewoond, 16 jaar lang. Ja. En ik had heel sterk steeds het verlangen om weer terug te gaan naar Zandvoort. En het is gebeurd. En waarom? Ja, dat, dat, daar heb je nou zoiets. Waarom? Ja. Het trekt. Bij, jongens zeggen ze, hoezo? Hoezo? <laughs> ja. Maar, ehm, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Nee, ik weet er alles van. Ik weet er alles van. Ik zeg altijd maar zo eh, heel af en toe, dan moet je gewoon eens proberen om eh, toch eens aan de andere kant eh, te gaan lopen, zeg maar.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 We zijn, weer bij de les, heel goed. Nou ja... Eh, we zouden niet anders durven. Toch? Take a walk on the wild side. Nou ja, en, wat ik weer heel erg apart vind... Ehm, dat is dat ik een nummer staat en wie komt er binnen? Charles Duif. Ja. Is dat toeval? Toeval bestaat niet toevallig. <laughs> Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, maar dat, betekent voor ons wel dat wij richting eh, ja, het einde moeten. Wij moeten een eind aan gaan breien. Eh, in Rotterdam staat een glaasje wijn eh, te wachten. Herstel Vladingen. Ik weet het niet. Het, is zo'n Het is een eindweg ja. op het ezeltje. Ja, precies. ik bedoel, niet thuis, waar zijn is de wijn dood. Ja, ja, ja, Doen we een andere keer. Doen we een andere keer. Op uitnodiging. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, wij, eh, wij, eh, wij hebben een, eh, dacht ik... we hebben het wel leuk gehad, dacht ja, ik. was me een genoegen. Echt waar? Ja. Oh. We hebben genoten van de muziek. Ja. Toch? Ja, maar wat gebeurt er nu met je neus? Het groeit. <laughs> nee, dat is de lichtval. ja, nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> Ja. Nee, het, het, is goed met je. Nee, maar goed, ehm, ik hoop dat je het leuk vond. En misschien eh, in de toekomst kunnen we zeggen van... nou ja, we doen het nog eens een keertje... en dan eh, trekken we eens andere doos open, ja, zeg maar. Ja, muziek genoeg toch, in de wereld? Door, door omstandigheden hebben wij muziek genoeg. Ik weet er nog een heleboel, joh. Ja, nou, we voor de volgende keer. Ik zou zeggen, maak je me vast een lijstje. Ja, ga ik doen. Oké. Nou ja, voor iedereen eh, die geluisterd hebt in den Zandvoort... en in den landen en verder buiten... want het zijn er weer een heleboel geweest... ja, de nodige vaste luisteraars... en ook wat nieuwe erbij, zeg ik tot een hoofddorp toe. Hoofddorp City. City of All Angels. Eh, ik hoop dat jullie het uh, wat, leuk, eh, wat leuk vonden. dat jullie in ieder geval de volgende keer zeggen van nou, we doen het nog eens een keer. Voor nu zeggen wij, ja zeggen wij dat? Ja, natuurlijk zeggen we dat. Tot de volgende keer maar weer. Ja, Fijne avond nog.